Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De sneeuw en gladheid zorgen voor problemen op Schiphol. Dik 100 vluchten zijn vertraagd en tientallen anderen gaan helemaal niet meer door het winterweer. De luchthaven denkt dat de problemen nog wel even duren. Ook op de weg is het nog steeds een zooitje, zegt de ANWB. Dan oh, moet ik wel zeggen dat het de goede kant op gaat. In totaal staat er nu nog zo'n 600 kilometer file. We begonnen daar ze, ongeveer een uurtje geleden was dat ongeveer een, eh, een kilometer of duizend. Dus dat geeft een beetje een beeld. Ook op het spoor zijn er problemen door bevroren wissels. Check je reisplanner voordat je op pad gaat, zegt de NS. Belangrijke plekken zoals scholen, ziekenhuizen zijn niet goed bereikbaar in ons land... zeggen 29 organisaties zoals de NS en het Longfonds. Zij vinden dat het OV verschraalt en dat daardoor mensen vaker de auto moeten pakken. En veel mensen hebben helemaal geen auto... Bovendien gaat de luchtkwaliteit achteruit door de drukte op de weg. En dat is ongezond. De clubs vinden dat de politiek in actie moet komen. De relatie tussen Noord- en Zuid-Korea is nog een stuk slechter geworden. Noord-Korea heeft alle overheidsorganisaties die de band met de zuiderburen moesten versterken afgeschaft. Dictator Kim Jong-un zegt dat een vreedzame eenwording met het zuiden onmogelijk is geworden. Hij wil dat in de grondwet komt te staan dat Zuid-Korea de nummer één vijand van Noord-Korea is. En de Limburgse vlaai wordt officieel erkend als beschermd streekproduct wilden bakkers uit Nederlands en Belgisch Limburg al jaren... want dat betekent dat er strengere regels komen voor de vlaai. Deze bakker in Sittard weet precies welke. Nou, de receptuur moet bijvoorbeeld 30% boter in zitten. Het moet een dagvers product zijn. Uh, gewicht is, is vastgelegd. Eh, de kwaliteit van de vulling is vastgelegd. En eh, je moet een stuk vlaai uit de hand kunnen eten. Dus het moet goed gebakken zijn. En er mag geen nabewerking aan gedaan worden. Dus er mag geen laag gelei overgespoten worden. Dat die bijvoorbeeld in het vriesvak eh, eh, zes maanden houdbaar is. Ja, en hij moet natuurlijk uit Limburg komen. Bakkers in de rest van het land mogen nog wel vlaaien bakken... maar die mogen dan geen Limburgse vlaai meer heten. En het weer nog, vooral in het noorden nog winterse buien met sneeuw of hagel. Goed oppassen dus, want het kan nog glad zijn. Later trekken de buien weg en is er meer zon. Het wordt vandaag 1 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op, maar het was wel druk op de weg door het winterse weer. En dat zien we nu nog terug, vooral op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Maarsen en Knopend Amstel, 18 kilometer met ruim een uur vertraging. Er staat daar een kapotte auto stil, die blokkeert de linkerrijstrook. A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Hilversum, 13 kilometer file met een half uur vertraging. En 9 Alkmaar richting Den Helder, tussen Egmond en Schoorl, 7 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En 9 vanuit Den Helder tussen Schorl en Egmond 5 kilometer.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 Yeah, you know the joke's on you. You ever try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't you. And I know it's hard to hold it inside. It stays like these. wicked game to play to make me feel this way.